Volgens de fiscus zijn 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd dan andere burgers. Dat er bij controles ook op ras of etnische afkomst is geselecteerd, wordt door de Belastingdienst nog steeds ontkend. Minister Slop is opgelucht dat de basisscholen vandaag de deuren weer openen. Wel verwacht hij hier en daar nog wat problemen. Slop benadrukt dat hij in de gaten blijft houden of alles goed verloopt. Naast de scholen wordt de kinderopvang weer opgestart en is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Verder kunnen patiënten weer terecht bij therapeuten, gaan bepaalde sportclubs weer open en worden rijlessen hervat. In sommige verpleeghuizen mogen bewoners onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker ontvangen. De man die gisteravond in een Rotterdamse woonwijk op straat is doodgeschoten... is een 25-jarige inwoner van de stad. Ooggetuigen hoorden schoten van automatische wapens... en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed even later. Volgens de politie is het een wonder dat er niet meer mensen gewond zijn geraakt... Op industrieterrein Spaanse polder is een uitgebrande wagen gevonden. Onderzocht wordt of er een verband is. In de straat van Hormuz heeft een Iraans marinevergat een raket afgevuurd op een eigen schip, meldde Iraanse media. Daarbij is zeker één dode gevallen en raakten 15 anderen gewond. Ze zaten op een bevoorradingsschip dat meedeed aan een marineoefening. Het schip zou te dicht bij een van de doelen van het fregat zijn geweest, meldt de Iraanse staatstv. Het weer op de meeste plaatsen wisselen bewolkt. In het zuidoosten valt soms nog wat regen.